Het kabinet reageert pas na de verkiezingen op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gaswinning in Groningen. De Tweede Kamer wilde die reactie binnen een week, maar minister Kamp zegt dat hij dat niet redt. Eerder deze maand concludeerde de Onderzoeksraad dat veiligheid altijd een ondergeschikte rol heeft gespeeld bij het winnen van gas. De opbrengst stond op de eerste plaats. Eerder vandaag was in Groningen nog een aardbeving van 2,3 op de schaal van Richter. Steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij. Op 1 januari hadden de partijen samen ruim 295.000 leden. En dat is 4,4 minder dan een jaar geleden. Nog niet eerder deze eeuw lag het ledental onder de 300.000. De teruggang geldt voor bijna alle partijen. Alleen D66 groeide met 6 en de SGP boekte een winst van 10 leden. De grootste verliezer was 50 plus. Daar daalde het ledental met meer dan een kwart. Het CDA blijft de partij met de meeste leden. In Turkije zijn opnieuw tientallen mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij het afluisteren van president Erdogan. Volgens Turkse media gebeurde dat vooral in de hoofdstad Ankara. Erdogan kwam vorig jaar in opspraak toen een telefoongesprek tussen hem en zijn zoon op internet werd gezet. Daarin spraken ze over de verduistering van geld. Volgens Erdogan is het telefoontje vals. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam houdt morgen een benefietavond voor Rome. Het museum wil geld inzamelen om de schade te herstellen die Feyenoord-supporters daar hebben aangericht aan de Barcaccia-fontein. Het museum is voor één keer s'avonds open. Er zijn lezingen en optredens en op een groot scherm is de wedstrijd Feyenoord-AS Roma te zien, die morgenavond in Rotterdam wordt gespeeld. In het hele land zijn acties aan de gang om geld in te zamelen voor Rome. De initiatieven worden gesteund door de Nederlandse regering en de gemeente Rotterdam. Dan nog het weer. In het westen breekt de zon weer vaker door. Valt er nog een enkele buiten, 6 tot 8 graden. Vanavond en vannacht is het droog. Aan het einde van de nacht neemt in het westen de bevolking weer toe en gaat het regenen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate.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 Vernieuwjaren, Dat is voor Feyenoord fans. Uh, <laughs> de, de moet ik zeggen. En eh, dit nummer heette Piggy Bank Love. En dat was natuurlijk weer eh, de Bonzo Doc Duda Bent. En u krijgt nog wel meer van deze gekke humor. Maar eerst weer even iets serieus uit die film die iedereen gezien heeft. En ehm, ook nog kan herinneren waarschijnlijk. En vooral omdat Patrick Swayze natuurlijk zo'n enorme vrouwenidool was. Jawel! Maar goed, de man is er al lang niet meer. Dat is heel, ja, heel, jammer, eigenlijk. Eh, maar goed, we gaan uit de film Dirty Dancing draaien. Een liedje gezongen door Mary Clayton. En als je dan denkt van... hey, die naam heb ik wel eens meer gehoord. Mary Clayton. Komt het ook weer vandaan? Nou, als u het nummer Gimme Shelter goed kent van de Rolling Stones... daar zit zo'n prachtige hoge vrouwenstem in. Zo'n vrouw die daar echt lekker mee staat te blaren. Dat is er. Dat is ook Mary Clayton. Maar nu het nummer Yes. Ik kan wel merken dat ze niet weten wat voor tijd van het jaar het is hoor. We gonna make love on the beach tonight. Nou, lijkt me niet zo verstandig als je geen koudje op wil lopen. Hè? Dat, uh, eh, dat lijkt me niks uh, vannacht. Nee, want het gaat regenen en eh, de wind trekt aan en het gaat harder waaien en weet ik het allemaal niet. Dus niet doen, niet verstandig. Mary Clayton was dit en zij zong uit de film Dirty Dancing het liedje Yes. Ja! Nou, oké okay dan. Cliff Richard en The Shadows. Woo! Dancing Shoes. You must have heard of a little Bo Peep. She was the gal with all the sheep. Oh, well, one day it's a sad to say, the sheep all ran away. She was lonely and she was blue. She was sad and a crying too. So I told to do. I said, put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes and dance away your blues. Mm. Yeah, yeah. A friend of mine had an accident. Laughed so hard off the wall he went. Humpty Dumpty was his name. I guess you've heard the same. He was lying on the ground, bits and pieces all around. So I told him what to do. I said, put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. And dance away. Jack and Jill. They're the ones that went up the hill. Jack fell down and broke his crown. Jill came tumbling after. What a noise their crying made. It was a ringing through the glade. So I told them what to do and I changed their tears to laughter. Put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. Now dance Richard samen met zijn Shadows natuurlijk. En eh, met daarin uiteraard meestergitarist Hank B. Marvin... die inspiratiebron is geweest voor heel veel mensen. Vooral omdat hij een van de eerste was die, die uit zijn Fender Stratocaster... een fantastisch mooi geluid wist te toveren. Eh, dat was wel eerder geprobeerd. Maar eh, hij was daarin toch wel uniek. Bepaalde instelling, bepaalde echootjes erachter... En dat heeft heel veel mensen geïnspireerd. Eh, er waren in Nederland in die tijd bijvoorbeeld heel veel van die zeg maar Indo-rockbandjes. Dat waren Indische jongens allemaal die allemaal dit soort muziek speelden. En die allemaal natuurlijk Hank B. Marvin als hun grote voorbeeld hadden. En dat is, eh, dat is natuurlijk, eh, daar zijn ze niet alleen in geweest. Want zelfs figuren als Eric Clapton en, hoe heet hij ook weer? Mark Knopfler. Ja, Mark Knopfler. <clears throat> die hebben ook ruiterlijk toegegeven dat Hank B. Marvin voor hun een hele grote leermeester is geweest. Ehm, en dat geluid van Henk B. Marvin, dat haal je ook gelijk overal uit. Dat is, eh, hij is, er is er maar één die zo kan klinken, laten we het zo zeggen. Ehm, even kijken, dan gaan we nu naar de Bonzo Dog Band. Ja. ja, die ligt daar. Hij ligt klaar. Hij ligt, ze liggen klaar. Mr. Apollo. De Bonzo Dog Band. take his courses, he'll make you big and rough. And, um, and you can beat up bullies till they cry, oh law, oh crikey, let go, you rotter, don't punish me. When you're tough, you're very fit, your voice is gruff. It sounds like grit, you are so strong and proud of it, thanks to Mr. Apollo. Everybody knows he's the greatest benefactor of mankind. Follow Mr. Apollo. Everybody knows that a healthy body makes a healthy in their faces. Kick! Ha ha ha When you're tough, you're very fit. Your voice is gruff. It sounds like grit. You are so strong and proud. me ten years of your life, and I'll trade in that puny flab for living muscles, the physique you deserve. Oh, yeah. Strong. shoulders to hold your shirt. He can do it for you. Five years ago, I was a four-stone apology. Today, I am two separate gorillas. no tiresome exercises, no tricks, no unpleasant bending. Wrestle poodles and win. Play beach ball. Shave your legs. Look over walls. Tease people. Brush them aside as though they were matchsticks. It your breath. Leuk, leuke Mr. Apollo was dat van de Bonzo Dog Band. En eh, <clears throat> eh, dit nummer, uh, als le leuk wetenswaardigheidje, is geproduceerd door de man die later hele grote successen zou hebben met Elton John. Namelijk Gus Dudgeon. Die heeft dit geproduceerd. Oké, Mr. Apollo dus van de Bonzo Dog Band. En wij gaan naar Dirty Dancing. Again. <laughs> En eh, even kijken hoor. Even, even de hoest er weer bij. Want het zijn allemaal verschillende artiesten. Dus je kan niet zeggen van dit is die en die. Nee, het zijn allemaal verschillende artiesten. En dit, dit nummer wordt gedaan door de Blow Monkeys. Ken je die nog, Mark? De Blow Monkeys heet het. Geweldig. En ehm, het liedje heet You Don't Owe Me. kenners hebben natuurlijk gelijk herkend. eigenlijk al een eh, cover in het Nederlands van André Hazes natuurlijk. Zeg maar niets meer. Het is een oud liedje uit de 50s. En eh, ook dit is dus een remake. En eh, de, de, Blow Monkeys deden het. En het liedje dat heet You Don't Owe Me. Cliff Richard. En die had gelukkige lipjes. Ja. A little baby. I didn't have many toys, but my mama used to say, son, you got more than other boys. Now you may not be good looking, and you may not be too rich, but you'll never ever be alone, cause you've got lucky lips Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot, or a good luck charm. With lucky lips, you'll always have a baby in your arms. Da -da -da da da da da da da oh, oh. Now I never get heartbroken. No, I never get the blues. And if I play that game of love, I know I just can't lose. When they spin that wheel of fortune, all I do is kiss my chips. And I know I'm bound to win, yeah. Cause I've got lucky lips Lucky lips are always kissing Lucky lips are never blue Lucky lips will always find a pair of lips so true Don't need a four-leaf clover Rabbit's foot or a good luck charm With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Oh, lucky lips are always kissing. Lucky lips, lucky lips are never blue. Lucky lips, lucky lips will always find the love that's true. I don't need a four-leaf clover, rabbit's foot, or a good luck charm. With lucky lips, you'll always have a baby in your arms. Cliff Richard en Lucky Lips. En we gaan door naar de Bonzo's. En eh, <laughs> dit liedje heet Sport, The Odd Boys. Let's go back to your childhood, childhood, childhood, childhood, childhood, childhood, childhood, childhood. masculine equips young man for society. Yes, turns out a jolly good It's boy who doesn't like sport. Dear Mr. Pogson, would you kindly excuse Stephen from games today? He has had a nasty cold over the weekend and still has headaches and feels a bit snotty should be outside with a rougher type of boy as he's a little delicate. Hoping you will understand sincerely, Nellie Maynard, Give him a nice cold shower. Sport, sport, masculine sport, equips a young man for society. Yes, sport a good sport, it's an art Eh, de Bonzo Dog en Sports, The Odd Boy. Niet old, maar odd. ODD. The Odd Boy dus. <clears throat> van het album The Beast of the Bonzo's. Eh, even kijken, we gaan naar de... Ja, we gaan naar de Dirty Dancing weer. Een liedje dat... Eh, al heel oud is eigenlijk. En dat in de negentig jaren, weet ik nog wel... ooit nog eens een grote hit was voor de, de Countdown Café. Dat, maar dit is... <clears throat> een beetje het, origineel. Bruce Channel zingt het en het heet Hey Baby. I'm gonna make her mine. Oh, eens de tijd om even ergens te kijken. Nee, dan moet je er alweer zijn. Al die korte liedjes die er... Dat is niet te geloven. Nou, oké. Ehm, hey Baby was dat van Bruce Channel. En eh, het kwam dus uit de soundtrack van die geweldige dansfilm... Eh, Dirty Dancing, jawel. Eh, kijk even naar de klok. Ja, oké, nou, een beetje plannen, een beetje leuke liedjes draaien. En dit is er één van. Don't Talk To Him. Cliff Richard and The Shadows. Some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there. Don't talk to him. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do. Don't talk to him. And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again. Lying again. Do anything that you want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him. If you hear the words he has to say, he'll break your heart. Let your love for me prove strong while we are far apart. So just remember what I say and trust in me while I'm away, for I'll be true. And just remember my true love is brighter than the moon above for only you. I should try to say my love for you is only play, merely a whim. Merely a whim. Just close your eyes and count to ten. Think of me again, but don't you talk to him. I've been seen walking round with Sue and Jeannie's lying again. Do anything that you want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him. If you Trust in me while I'm away for I'll be true And just remember my true love is brighter than the moon above for only you And if this guy should try to say my love for you is only play merely a whim Close your eyes, count to ten, think of me again, but don't you talk to him Don't talk to him. Praat niet met hem. Want dan word ik jaloers. Ja, dan gaat het een beetje over. En je met hem praten word ik jaloers hoor. Oeh. Ehm, dat kon nog in die tijd. nou, <clears throat> tegen tijd zijn ze, maken ze een liedje over. Tegenwoordig als een vrouw met een vreemde kerel praat. En de man wordt jaloers. Nou, dan slaat hij hem gelijk op ze. Toch? Eh, nou, oké. Ehm, <laughs> don't talk to him. Was dat. Van Cliff Richard. Eh, de Bonzo Dog Band. En uh, ja, overal lijkt wel weer ergens een connectie te zijn met, uh, met, met de Beatles ook. behalve dat Paul McCartney hun, een van hun grootste hits produceerde. Komt straks nog. is het ook zo, en dat, dat herinner ik me nu ineens weer. Ik wist het eigenlijk niet, ik lees het nou net, dus ik dat vind het wel leuk. Dat in de, de, de Beatles film Magical Mystery Tour... <clears throat> de Bonzo Dog Band ook meedoet. En ze spelen daar een nummer dat heet Death Cap for Cutie. Ik ga dat eens opzoeken, vind ik wel leuk. Eh, dat zit dus in, in de eh, film Magical Mystery Tour van de Beatles. Daar doen ze dus ook al in mee. En eh, ja, later deden ze ook regelmatig mee natuurlijk in dingen van... van of eerst mensen die filmpjes maakten met hun. en ja, ze waren ook zeer nauw betrokken bij Monty Python's Flying Circus. En dat in de, vanaf de eind 69 zeg maar gigantische hoge ogen gooide en, goed werd bekeken. Absurde humor op de BBC televisie. Uh, de Bonzo Dog Band. En ook hier nemen ze weer een groepje in de maling. Want let u maar eens op. Uh, het begint een beetje zoals bijvoorbeeld heel veel artiesten hun publiek proberen aan te moedigen. En om ze te laten meedoen. Uh, met name in die tijd waren dat de soul die van... Come on, clap your hands! Allemaal dat soort dingen. Nou, ook dat nemen zij even lekker op de hak in het nummer Do the Trouser Press. 1, 2, 3, kick. Come on everybody, clap your hands. Ooh, you're looking good. Are you having a good time? I sure am. Do you like soul music? press those trousers. Ecstasy, Bruce, ecstasy. idioot eigenlijk. Eh, het is gewoon lekker om te lachen. Gewoon, moet je niet iets, iets serieus aan verbinden. Gewoon naar luisteren en lachen. Want het is gewoon <laughs> helemaal gek. Het is typisch Britse humor. En eh, dat vind ik toch altijd nog wel de leukste humor die er is. Bonzo Dog Duda Band. Of later afgekort gewoon tot Bonzo Dog Band. Maar oorspronkelijk heette ze dus Bonzo Dog Duda Band. En ik ga weer verder met Dirty Dancing. Jawel. Love is Strange. Nicky en Sylvia. call your lover boy. Come here, lover boy. And if he doesn't answer, oh, lover boy. And if he still doesn't answer, I simply say, Dirty Dancing. Ja, het verhaal speelde nog eenmaal in de 60s. En eh, vandaar dat er ook eh, naast wat, wat nummers die actueel zijn, eh, voor die tijd althans actueel zijn, ook wat hele oude dingen in zitten. Waaronder dit van Mickey en Sylvia. En dat heet Love is Strange. En dat is een nummer dat ook weer regelmatig gecoverd is. Ik geloof, ik weet zeker dat de Everly Brothers dat gedaan hebben. Ik, ik geloof zelfs ook dat Wings van Paul McCartney op 1 LP Wings Wildlife geloof ik. Daar staat hij ook op. En, en het zou ook nog zomaar eens kunnen Brian Ferry er eh, iets mee had met dit liedje. Love is Strange. Maar dit was denk ik een beetje de oerversie van Mickey en Sylvia. We gaan naar Cliff Richard en I Am The Lonely One. Well, you don't know How much you mean to me I said goodbye I left you there to cry Well you don't know How much I've missed you so But now it's done Well I'm the lonely one You heard me say Upon that rainy day Please set me free Cause I don't want to know Well you don't know how much you mean to me I said goodbye I left you there to cry Well, you don't know How much you mean to me I love you so Baby, come on home I hope and pray That you'll come back someday I've had my fun Now I'm the lonely one Oh, yeah don't know how much you mean to me. I said goodbye. I left you there to cry. Well, you don't know how much I missed you so. But now it's done. Well, I'm the lonely one. You heard me say, heard uh, me say on that rainy day, please set me free. Cause I don't want to know. Well, you don't know. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye, I left you there to cry. Well, you don't know how much you mean to me. I love you so, baby, come on home. I hope and pray that you come back someday. I've had my fun, now I'm the lonely one. I've had my fun, now I'm the lonely one. Ja, moet ik alweer snel zijn. Jongen, jongen, jongen, jongen, de tijd vliegt. Um, <laughs> vooral al die korte liedjes. Dus niet te geloven. Um, dit was een I'm the Lonely One van Cliff Richard. Van het album More Hits by Cliff. Wat we vandaag eh, behandelen. Uh, en we gaan gauw door met... Of gauw, ja. We gaan door met eh, de Bonzo Dog Band. Die zijn weer aan de beurt. En... Ehm, het zo eigenlijk? Ja, ja, klopt. Ik had het al over dat nummer, uh, The Urban Spaceman. Eh, Paul McCartney had uh, al gevraagd om mee te doen in de film Magical Mystery Tour. Dat deden ze dus nummer, dat heette Death Cap for Cutie. Maar <clears throat> later zou de, dat nog een keer, de samenwerking nog een keer dunnetjes overdoen. Door dat Paul McCartney samen met Gus Dudgeon, van, die later Elton John onder zijn hoede nam gezamenlijk de productie op, eh, op hun eh, konto schreven van dit liedje. Alleen, ehm, dat deden ze niet onder hun eigen naam. Dat deden ze onder een pseudoniem. En dat heet, eh, toen heette ze Apollo C. Vermouth. Ja, <clears throat> zo heette ze. <laughs> Apollo C. Vermouth. Dat was de, het pseudoniem waaronder Paul McCartney samen met Gus, dus Gus Dudgeon, dit, dit nummer produceerde. Nou, gaat u naar luisteren. I am the urban spaceman. don't exist. <laughs> Weet je dat ook weer? Oké, die Urban Spaceman was dat van eh, de Bonzo Doc, toen nog Don Duda bent, En dat dat eh, dus geproduceerd werd door Paul McCartney samen met Gus Dungeon. Onder het eh, fantastische pseudoniem Apollo C. Vermouth. En <clears throat> nou, prachtig mooi dus gedaan. Ehm, ik denk dat dit het laatste is wat we van deze band kunnen draaien. Ik weet, ja, denk het wel. Zo langzamerhand. schiet lekker op met uh, de vinyljaren. En we hebben natuurlijk nog dat ene prachtige nummer. Eh, dat, dat duet van Bill Medley samen met Jennifer Warnes uit die prachtige film eh, Dirty Dancing. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet of die prachtig is. Ik heb hem nooit gezien.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 I'm someone stand by me. Jennifer Warnes. En dit is de laatste van vandaag. I can think of nothing better than dancing on the beach. See a girl, you can go and get her. Your troubles will be out of reach. on the beach. You can dance to a rock and roll on the beach. Hear the bossa nova played with soul on the beach. You can dance and twist and shout on the beach. Everybody hear me, come on out on the beach. Come on, everybody, stop your feet on the beach. You can dance with anyone you meet. Cause your troubles are out of reach on the beach. Mmm, this is fun won't you tell me I'm the one you're gonna dance with? Yeah, bossa nova. Mm, this is fun I know I'm the one you're gonna dance with. Yeah, twist and shout now. You can do the dance that you want to with anyone that you meet. And if the bossa nova doesn't get you, the twist will have you on your feet. On the beach, you can dance to a rock and roll. On the beach, hear the bossa nova played with soul. On the beach, you can dance and twist and shout. On the beach, everybody hear me, come on out on the beach. Come on, everybody, stomp your feet. On the beach, you can dance with anyone you meet. Cause your troubles are out of reach. On the beach. En zo zit ook deze aflevering van de vinyljaren er alweer op. Ja. Maar ik heb het weer met plezier met, voor u gedaan, dames en heren. Volgende week is het programma er uiteraard weer. Tussen 2 en 4 bij ZFM Zandvoort. Ik zal er bij morgenochtend alweer terug. 12 uur zijn we er weer met eh, ZFM Lunch. En eh, hartelijk dank voor het luisteren. En nou ik hoop u morgen om 12 uur weer aan het toestel te treffen.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 Hulpdiensten gaan ervan uit dat er ruim 100 mensen zijn omgekomen in de sneeuw. Vooral ten noorden van...